7 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Brillengigant Essilor Luxotica mag de administratie van concurrent Grand Vision niet inzien, heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Het Italiaans-Franse bedrijf, bekend van onder meer Ray-Ban, had een zaak aangespannen tegen Grand Vision, eigenaar van Pearl. Vision zou afspraken over de miljardenovername door EssilorLuxottica hebben geschonden... door niet duidelijk te communiceren over de verliezen die zijn geleden in de coronacrisis... en over de veranderde strategie van het bedrijf. Maar volgens de rechter is dat niet bewezen. In verschillende Spaanse regio's worden de coronamaatregelen aangescherpt... omdat het aantal besmettingen snel blijft toenemen. Zo zijn in Barcelona privébijeenkomsten van meer dan 10 mensen verboden... en in de hoofdstad Madrid wordt geadviseerd... alle sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Nederland zet heel Spanje vanaf middernacht op oranje. Alleen reizen als het noodzakelijk is. De Duitse bondskanselier Merkel roept Rusland op uitgebreid te onderzoeken wie er, is verantwoordelijk is voor de vergiftiging van oppositieleider Navalny. Artsen in Berlijn, waar Navalny nu ligt, zeggen dat er inderdaad een gifstof in zijn lichaam is gevonden. Welke precies is nog onduidelijk. Hij is volgens de artsen buiten levensgevaar. In Terneuzen zijn resten gevonden van prehistorische dieren. Het gaat onder meer om slagtanden van een mammoet en het binnenoor van een walvis van 7 miljoen jaar oud. De resten werden gevonden bij de aanleg van de nieuwe sluis bij Terneuzen. Die wordt gebouwd om grotere schepen door te laten naar Gent. De slagtanden, botten, wervels en het walvisoor werden al in juni opgegraven. Nu is pas duidelijk wat het allemaal is. Het weer vanuit het zuidwesten meer bewolking vanavond, plaatselijk ook een bui. Later vannacht en vooral morgen gaat het op veel meer plekken regenen. Het wordt ongeveer 21 graden morgen. Aan zee gaat het s'avonds flink waaien. Woensdag vooral in het noorden regen.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 En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle.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 met Bluegrass, Country, Americana en Folk. We hebben nog twee nummers op het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat. De maandartiest komt voorbij. En natuurlijk ook de digitale brievenbus. En daar gaan we nu naartoe. Dat doen we met de Red Dirt Texas zanger Rich O'Toole. Hij bracht in 2007 zijn debuutalbum uit. En in 2013 richtte hij zijn eigen platenlabel op. Hij bracht dit jaar het album New York uit... waar dit nummer op staat. Dit is Peter and Paul. Gotta rob Peter pay Paul. too broke to hang out with y'all. This so crazy world, it's got me down. Come like a you fall dat was Rich O'Toole en Peter en Paul... die we via onze digitale brievenbus binnenkregen... via info.nashforradio.nl. Dan mag je natuurlijk al jouw muziek naartoe sturen. We gaan er naar luisteren. En als het in de show past, ga ik zeker op een van de volgende playlisten terug horen. Maar je mag ons natuurlijk ook nog eventjes een voicemail, eh, een smsje of een WhatsApp sturen... op 06 428 44375. En bel je van buiten Nederland is dat plus 31 6 428 44375. Gaat dit allemaal te snel? Kan je dit ook allemaal terugvinden op www.nashvilleradio.nl. Gaan we nu country muziek uit Nederland voor je draaien. Anna McRose en Something to Believe in. When you're lost and you don't know who you can trust and where to go deze country zangeres uit Nederland. Anna McRose en Something to Believe In. We gaan naar de National Spiegelplaat en daarvoor gaan we naar 1960. Dus we gaan een hele tijd terug met het origineel van Furlin Husky. En in 1993, dus 33 jaar later, zetten de Honky Tonk Angels het ook op de plaat. En de Honky Tonk Angels zijn natuurlijk Dolly Parton, Loretta Lynn en Tammy Wynette.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 When these things be said he doesn't forget us. He sends down his love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his spirit. love. When Noah had radio show. Bluegrass time. How does it feel to have never known freedom, love, or the open road? Someday, baby, you'll find the way, but Summer hier bij de National Radio Show. Lindley Creek en I Gotta Go. Ik uh, regelmatig eh, Facebook af, want daar kom je ook hele leuke pagina's tegen waar je eh, verwijzingen naar lekkere muziek krijgt. Zo is er ook Jolene, de Country Music Blog, een hele leuke pagina op Facebook. En daar kwam ik muziek van deze zangeres tegen. Michelle Little. De uit Australië afkomstige Michelle is naast zangeres ook bezig met liedjes schrijven en is muzieklerares. Haar stijl kun je vergelijken met zangeressen zoals een Patsy Klein. Dit is haar nieuwste single, Nice to See You. Australië en nice to see you. En ik ben natuurlijk altijd blij als jullie er allemaal zijn om weer lekker naar de Nashville Radio Show te luisteren. En in die show is natuurlijk altijd heel veel ruimte weggelegd voor Nederlandse artiesten. Zoals dus ook voor de volgende, The Marshall en Tell Me Where You Are. Ik mag hopen voor de speakers. van The Marshall en die heet Tell Me Where You Are. En ik kijk alweer uit naar de volgende plaat van deze man. Um, Americana gaan we voor je draaien. De nieuwe single van Brandy Clark en Randy Newman. Jawel, dit is Bigger Boat. We're either all the way quickly rushed off to her job at Worthen's bag mill. But at 4th and Monroe Street, a feeling hurt start stopped her willing feet, and Mama gave up the breath of life in the town of Nashville. Daddy was in the county jail sister Nell took a job at a tavern that some folks call the trash mill. And when the welfare agency offered help, Nell smiled at me. No thanks, but we'll get by in this town of Nashville. As a kid, I went to school, perched up high on a tavern stool, listening to the songs on the jukebox at the trash mill. And that hurtin' in them sad old songs settled deep in a poor boy's bones. And I vowed I'd someday pick and sing in Nashville. So my older sister now, like a true blue Southern belle, bought me a second-handed guitar from the Nashville Goodwill. Heaven would smile and bells would ring when I touched those shiny strings. And I was the richest boy, boy in the town of Nashville. There's a chill down in my bones as it's my time to go on. And I'm sure the good Lord knows just how I feel. though they're calling me a star. I can't forget about that first guitar and the lady who helped me make it big in this town of Nashville. Lekker hè, van die hele oude country. 1971 Stonewall Jackson en Nashville. De inmiddels 87 jaar oude Stonewall Jackson heeft heel veel nummers uitgebracht. En dit was er eentje van. En nu is tijd geworden voor folkmuziek. John McCutcheon en The Night That John Prime Died. In these times each day feels like the next But just tonight my old friend Richard sent a tearful text I could feel his sorrow on the screen Wondering if I'd heard the news tonight That John Prine died He seemed to pluck his songs out of thin air. They told of tiny triumphs and lives filled with despair. Complex in their simplicity, so honest and so true. Just what every writer wished that they could do. There's an angel from Montgomery that's finally taken wing. And a place up there called paradise where even Sam's Stone sings. All the losers, lovers, loners have gathered round the throne in a mighty choir to welcome John Prine home. I remember a night, a bar in Cambridge town. The band took a break we took the stage and shut the whole place down. It was Stevie Goodman's birthday, just eight years since he died. We sang, drank, and remembered. We laughed and then we cried. Just like tonight when I heard that John Prine died. There's an angel from that's finally taken wing. A place up there called paradise Where even Sam Stone sings All the losers, lovers, loners Have gathered round the throne In a mighty choir To welcome John Prine home Tonight I sit here thinking about the stories we tell And the blessed few who really do make heaven out of hell So say hello to Stevie, I ain't ready for you yet In the meantime, I know you'll enjoy that nine-mile cigarette angel from Montgomery is finally taking wing. And a place up there called paradise where even Sam Stone sings. All the losers, lovers, loners gathered round the throne in a mighty choir to welcome John Prine home. All the loser, lovers, loners gathered round the throne. In a mighty choir to welcome John Prime home. Mooi liedje over de, uh, ja, helaas. Uh te vroeg overleden John Prine. John McCutcheon en The Night That John Prine Died. We hebben nog een nummer voor je van onze maandartiest George Strait. En daarvoor gaan we naar 1985. Geschreven door Hank Cochran en Dean Dillon. Toen zij aan het einde van een avond schrijven geen inspiratie meer hadden... pakte Dean zijn gitaar en zong de eerste zin van een nummer... wat de chair zou worden en in 20 minuten geschreven is. Dus je gaat luisteren naar The Chair. Dit is de Nashville Maandartiest. but I think you have got my chair. No, that one's not taken, I don't mind. If you sit here, I'll be glad to share. Yeah, it's you. drive you home. stem toch, hè? Zwijmelt dus toch echt wel weg met de stem van deze meneer op mijn hoofdtelefoon. George Strait was dat en The Chair. En uiteraard volgende week weer meer nummers van deze maandartiest. Um, ik kwam op internet kwam ik een hele leuke Noorse band tegen. Jawel, country uit Noorwegen, maar dan ook echt in het Noors. Ze heten Vazend Gutane en dit is Cowboy Hat Och Hjortefest. MUZIEK grootste verkommel joertaal je skotten henne på vet garageväggen min så blir det kåte. Angifte har ni många fasonger. Och bakom garage och där ligger stora dungar. I ett cowboyhatt och hjortefest när det är på fest. När de aldrig handbak så är alltid bäst. gröna Chevrolet, gröna traktor med Pastillen så tömmer jag slarinet Når jeg er på med disse klærne Du truer ikke i våre stavmiddag Mange skal meg fra en før i tida Jeg glemmer det aldri om det er jak ruhar mjani mjaj rekte nase Eller lattet te tenjen gardinen ned i graset I en cowboyhatt og hjortefest Norge på fest Når die alle håndbak så er alt best I grønne Chevrolet, grønne traktor med Stil så kjører vi oss landet ned når jeg er på med disse klærne. En eh, ja, wie weet trakteer ik je volgende week wel op country weer in een hele andere taal. Wie weet. Ehm, twee nummers nog van het Spotlight album Here in the Real World uit 1990 van Alan Jackson. Je gaat achter elkaar luisteren naar Ace of Hearts. En daarna het titelnummer wat een van de vijf nummer 1 hits op het album is. Here in the Real World. Dit is het Nashville Spotlight album. Love gamble every heart will take. You roll the dice and hopes that it won't break. One night I bet on your blue eyes and took a chance. And I want a whole lot more than one night of romance. De Nashville Radio Show is voor deze week weer klaar. Maar uiteraard zijn we volgende week weer bij je.